uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De is gestuurd naar de Amerikaanse nieuwszender ABC. In het document zegt de man dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni... voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood. Ook noemt de man de schietpartijen op Columbine High School in 1999... en Virginia Tech in 2007. De schutter schrijft dat hij inspiratie haalde uit deze aanslagen. Hij pleegde later op de dag zelfmoord. Nederland en Sint Maarten blijven samenwerken bij de aanpak van de corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg in Den Haag tussen ministers uit beide landen nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De Nederlandse politiechef Bouwman wilde een aparte criminele inlichtingendienst oprichten die buiten de lokale politie van Sint Maarten om kan werken. De Sint Maartense minister van Justitie Richardson was het daar niet mee eens. In Amersfoort is een man opgepakt die zou hebben gedreigd zijn huis op te blazen. De politie ging naar het huis na een melding dat de man een ontploffing wilde veroorzaken. Een aantal omwonenden werd geëvacueerd. Toen bleek dat de man niet thuis was, werd een grote zoekactie gestart en een burgernetbericht verstuurd, waarna hij kon worden gearresteerd. Eerder deze maand draaide dezelfde man de gaskraan in zijn woning open. Een arrestatieteam wist hem toen uit zijn huis te praten. In het westen van het land hebben zware onweersbuien afgelopen avond tot overlast geleid. In Noord-Holland zaten 25.000 huishoudens een uur lang zonder stroom... na een kortsluiting in een onderstation. Verschillende voetbalwedstrijden werden stilgelegd... en op de pier van IJmuiden werden windstoten van 102 km per uur gemeten. Het weer in het noorden nog stevige buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog.